Levi van Eck met het NOS-journaal. De hoogste baas van televisiegedrag. Het gaat om de 68-jarige Les Moonves... die al tientallen jaren een van de machtigste mannen... in de Amerikaanse tv-wereld is. Zes vrouwen vertellen in tijdschrift The New Yorker... dat ze sinds de jaren 80 door Moonves seksueel zijn lastiggevallen. Hij zou de vrouwen hebben betast... en hij probeerde hen te zoenen tijdens het werk. CBS zegt de zaak intern te gaan onderzoeken... Moonves is al de zoveelste prominente Amerikaan uit de entertainmentindustrie... die wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. In Noord-Californië zijn door bosbranden twee brandweermensen om het leven gekomen. Ook zijn 65 gebouwen verwoest en hebben zo'n 37.000 mensen hun huis moeten verlaten. De brand in Noord-Californië begon maandag en breidde donderdagnacht sterk uit. Waarschijnlijk is het vuur ontstaan nadat een voertuig door een technisch probleem vlam vatte. De twee Nederlanders die maandag in Barcelona werden neergeschoten... zijn bekenden van de Nederlandse politie. Het gaat om twee mannen uit Schiedam, Ziad K. en Jamal M. Die laatste kwam bij de schietpartij om het leven, de ander raakte gewond. De mannen waren eerder met de Nederlandse politie in aanraking gekomen... vanwege wapenbezit, diefstal en handel in drugs. De politie in Barcelona hield er al rekening mee... dat er sprake is van een afrekening in het criminele milieu. De twee Nederlanders zouden in hun auto zijn beschoten... kort nadat ze een nachtclub hadden verlaten... De dader zat op een witte motor. De Nederlandse waterpolosters zijn in Barcelona Europees kampioen geworden. Ze wonnen de finale van Griekenland met 6-4. Het was voor de waterpolosters de derde Europese finale op rij... maar voor het eerst in 25 jaar dat ze de titel weer binnenhaalden. Het weer, het is een tropennacht met minima boven de 20 graden.